Dat zegt vliegtuigexpert Horlings, die in opdracht van enkele nabestaanden alle rapporten over de ramp nog eens onder de loep heeft genomen. Officieel verongelukt het Martinair-toestel door een te steile daling in combinatie met een harde zijwind. Volgens de Nederlandse onderzoekers was de enige oorzaak een onverwachte harde rukwind. Hoorlings vermoedt dat belangrijke gegevens uit het officiële rapport zijn weggelaten... zodat de piloten en Martin Air niets te verwijten zouden zijn. De stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam willen dat de acties tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer publieksvriendelijker worden. Anders dreigen ze met een kort geding. Op dit moment zijn de stadsgewesten en, stadsgewesten en de bonden met elkaar in gesprek. Vandaag wordt bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB actie gevoerd. Zo rijden de trams, bussen en metro niet of minder vaak. Morgen wordt er in Den Haag actie gevoerd en woensdag is Rotterdam aan de beurt. Als de gesprekken tussen de stadsgewesten en de bonden niets opleveren... is er om half twaalf een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Op het Tahrirplein in Cairo staat nog maar een handjevol demonstranten. De meeste betogers hebben het plein na de beloftes van het Egyptische leger in de loop van de nacht verlaten. De legertop kondigde gisteren een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. Ook werd het parlement ontbonden en is er een overgangsregering gevormd. Tuinders in het Westland hebben vorig jaar veel minder gefraudeerd dan het jaar daarvoor. Bij 18% van de geïnspecteerde bedrijven waren mensen illegaal aan het werk of kregen minder dan het minimumloon uitbetaald. 2009 was dat nog 26%. Wel wordt er, vergeleken met het gemiddelde in de tuinbouw in de rest van het land, nog altijd veel gefraudeerd in het Westland. Het weer regen, eerst in het westen, later ook in het oosten. Het wordt 6 tot 9 graden vandaag. Morgen vooral in de ochtend zon, in de middag is er meer bewolking. en de temperatuur verandert weinig. Dit was het.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 Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had patience are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.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 Dat zegt vliegtuigexpert Horlings, die in opdracht van enkele nabestaanden alle rapporten over de ramp nog eens onder de loep heeft genomen. Officieel verongelukt het Martinair-toestel door een te steile daling in combinatie met een harde zijwind. Volgens de Nederlandse onderzoekers was de enige oorzaak een onverwachte harde rukwind. Hoorlings vermoedt dat belangrijke gegevens uit het officiële rapport zijn weggelaten... zodat de piloten en Martin Air niets te verwijten zou zijn. De stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam willen dat de acties tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer publieksvriendelijker worden. Anders dreigen ze met een kort geding. Op dit moment zijn de stadsgewesten en, stadsgewesten en de bonden met elkaar in gesprek. Vandaag wordt bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB actie gevoerd. Zo rijden de trams, bussen en metro niet of minder vaak. Morgen wordt er in Den Haag actie gevoerd en woensdag is Rotterdam aan de beurt. Als de gesprekken tussen de stadsgewesten en de bonden niets opleveren... is er om half twaalf een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Op het Tahrirplein in Cairo staat nog maar een handjevol demonstranten. De meeste betogers hebben het plein na de beloftes van het Egyptische leger in de loop van de nacht verlaten. De legertop kondigde gisteren een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. Ook werd het parlement ontbonden en is er een overgangsregering gevormd. Tuinders in het Westland hebben vorig jaar veel minder gefraudeerd dan het jaar daarvoor. Bij 18% van de geïnspecteerde bedrijven waren mensen illegaal aan het werk of kregen minder dan het minimumloon uitbetaald. 2009 was dat nog 26%. Wel wordt er, vergeleken met het gemiddelde in de tuinbouw in de rest van het land, nog altijd veel gefraudeerd in het Westland. Het weer regen, eerst in het westen, later ook in het oosten. Het wordt 6 tot 9 graden vandaag. Morgen vooral in de ochtend zon, in de middag is er meer bewolking. en de temperatuur verandert weinig. Dit was het.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls.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 Officieel verongelukt het Martinair-toestel door een te steile daling in combinatie met een harde zijwind. Volgens de Nederlandse onderzoekers was de enige oorzaak een onverwachte harde rukwind. Hoorlings vermoedt dat belangrijke gegevens uit het officiële rapport zijn weggelaten... zodat de piloten en Martin Air niets te verwijten zou zijn. De stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam willen dat de acties tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer publieksvriendelijker worden. Anders dreigen ze met een kort geding. Op dit moment zijn de stadsgewesten en, stadsgewesten en de bonden met elkaar in gesprek. Vandaag wordt bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB actie gevoerd. Zo rijden de trams, bussen en metro niet of minder vaak. Morgen wordt er in Den Haag actie gevoerd en woensdag is Rotterdam aan de beurt. Als de gesprekken tussen de stadsgewesten en de bonden niets opleveren... is er om half twaalf een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Op het Tahrirplein in Cairo staat nog maar een handjevol demonstranten. De meeste betogers hebben het plein na de beloftes van het Egyptische leger in de loop van de nacht verlaten. De legertop kondigde gisteren een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. Ook werd het parlement ontbonden en is er een overgangsregering gevormd. Tuinders in het Westland hebben vorig jaar veel minder gefraudeerd dan het jaar daarvoor. Bij 18% van de geïnspecteerde bedrijven waren mensen illegaal aan het werk of kregen minder dan het minimumloon uitbetaald. 2009 was dat nog 26%. Wel wordt er, vergeleken met het gemiddelde in de tuinbouw in de rest van het land, nog altijd veel gefraudeerd in het Westland. Het weer regen, eerst in het westen, later ook in het oosten.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 You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? Yeah, be selective, be objective, be an asset to the collective. Cause you know you gotta get a life. por la sal. somebody new. The music rang out and that song filled the room from that worn down piano. Up and out I turned. Then from the crowd man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. There's a man in the town coat kept playing that song. The bidding grew tense, each bid more and more till a 5,000 figure rang out from the floor. The man in the tone coat just sat there instead, playing that song as if no one were there.